go to bed with me?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 Minister Eurlings laat onderzoek doen naar gemeentelijke parkeertarieven. Het kennisplatform Verkeer en Vervoer moet in de loop van dit jaar een economische onderbouwing leveren voor de prijs van parkeren, zo schrijft Eurlings aan de Tweede Kamer. Ook wordt onderzocht hoe gemeenten de prijzen die particuliere parkeergarages rekenen beter kunnen sturen. Uit onderzoek van Detailhandel Nederland bleek eind vorige week dat parkeren in Nederland steeds duurder wordt. De onderzoekers spraken van slinkse prijsverhogingen. De tarieven lijken hetzelfde, maar waar je vroeger voor een bepaald bedrag een vol uur kon parkeren, kan dat nu nog maar voor 50 minuten. CDA, VVD en PVV vinden dat gemeenten de lasten niet mogen verhogen. In het tv-debat voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de NOS zeiden ze dat bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting niet omhoog kan en dat gemeenten vooral moeten bezuinigen op bureaucratie en subsidies. PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en D66 sluiten niet uit dat gemeenten uiteindelijk lasten moeten verhogen. In het debat werd ook gediscussieerd over integratie en het gezag van de overheid. Vooral bij het onderdeel integratie ging het er in de discussie soms fel aan toe. Dubai is op zoek naar elf mensen met een Europees paspoort. Die worden verdacht van de moord op een commandant van Hamas.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 you give to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 nothing to say.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 what we're gonna do. Let me put my arms around you once more.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

在。 fire